Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Provinciale wegen zijn de afgelopen tien jaar een stuk veiliger geworden. In 2003 kwamen 249 mensen om bij een ongeval op een provinciale weg. In 2013 was dat aantal gezakt tot 100, blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Toch zijn de N-wegen nog altijd de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze maar 6% beslaan van het wegennetwerk gebeurt er een kwart van alle auto-ongelukken. Enkele dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen zet het herstel van de VVD in de peilingen door. Dat blijkt uit de berekeningen van de peilingwijzer, die verschillende peilingen combineert. De VVD heeft zoals voorspeld weinig last van het vertrek van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. De partij staat met 23 tot 27 kamerzetels aan kop. De PVV en D66 volgen met beide 21 tot 25 zetels. CDA en SP staan vierde en vijfde met 17 tot 21 kamerzetels de PvdA is met 14 tot 18 zetels de zesde partij. Het ongeluk in Antwerpen waarbij gisteren twee mensen om het leven kwamen... is mogelijk veroorzaakt door een Nederlander. Volgens de Belgische politie heeft de 24-jarige man uit Ossendrek terecht verklaard dat hij achter het stuur zat. De politie onderzoekt of zijn verklaring klopt. De Nederlander had niet gedronken. Bij het ongeluk kwamen een man van 71 en zijn vrouw van 67 om het leven. Tennisser Robin Haase heeft op het Masters toernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige Hagenaar versloeg de als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in drie sets, 6-3, 3-6 en 6-3. In de derde ronde van Indian Wells speelt Haase tegen de Tsjech Lucas Rossel. Het weer klaart langzaam op in de loop van de dag. Af en toe zon, het blijft droog en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles...